Auschwitz is back for black! Trek die theedoek van je bruine kutkop! Wat op naar Marokko, vuile zwervers! Auschwitz is back for black! man. Ik zag je moeder pinders rapen bij ons voor de deur. Vier bruine, vier bruine, vier bruine af. Moet je nog een nootje? News! kill all niggas, kill all niggas, kill all niggas. En dat al die vieze vellen stinkt mij oprotten. Ziegel!